met het NOS-journaal. De Verenigde Staten willen dat vliegtuigbouwer Lockheed vertraagt, omdat er technische problemen zijn. Bij testen zijn het afgelopen jaar tal van scheurtjes en zwakke plekken in het metaal gevonden. Volgens het Pentagon zijn het weliswaar kleine problemen, maar vormen die samen wel een extra forse kostenpost. De voortgang van het project staat volgens de VS niet ter discussie. In een reactie benadrukt premier Rutte dat Nederland blijft meedoen aan het JSF-project... We blijven betrokken bij de ontwikkeling. We hebben een tweede testtoestel besteld en pas na 2015 wordt een besluit genomen over de definitieve aanschaf, zei Rutte. Het kabinet is blij met het pleidooi van de Franse president Sarkozy voor strakke begrotingsregels. Sarkozy zei gisteren dat de eurolanden meer bevoegdheden moeten overdragen aan Brussel. Hij vindt dat Frankrijk zich moet neerleggen bij het inleveren van een deel van de soevereiniteit... Premier Rutte benadrukte het belang van strenge sancties voor landen die zich niet houden aan de begrotingsregels. En volgens minister De Jager draagt Sarkozy oplossingen aan die in de richting gaan van het Nederlandse standpunt. Vroeger zette Frankrijk zelf de Europese begrotingsregels opzij, dus beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zei De Jager. De gemeente Heerlen overweegt een deel van het winkelcentrum het loon te slopen. Gisteren bleek dat de ondergrondse parkeergarage aan het verzakken is en daarom werden de winkels erboven ontruimd. Burgemeester Paul de Pla houdt er rekening mee dat de constructie van de parkeergarage het begeeft en dat daardoor ook een deel van het winkelcentrum verzakt. De gemeente laat nu zo snel mogelijk onderzoek doen, waarna een definitieve beslissing wordt genomen over een eventuele sloop. Het weer, opklaringen, maar vanuit het noordwesten ook een aantal buien, sommige met hagel. Temperatuur een graad of 9. Morgen is het onstuimig met vooral in de ochtend regen. Dit was het NOS Journal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan 22 files. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Laren en de afrit Bunschoten 6 kilometer. Verderop tussen de afrit 1 Brugge en knooppunt Hoevelaken 4. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelofarensveen en Hoogmade 5. A12 Utrecht richting Arnhem bij Driebergen 4. A13 van Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Zuid 4 na een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. De andere kant op tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Zuid 7. Dan de A20, hoek van land richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en er is maar één rijstrook open. Verderop richting Gouda op die A20 bij Moordrecht 5 kilometer.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 Op de vrijdagavond voor Sinterklaas natuurlijk alleen maar hits op CFM tussen 3 en 5 40 beste platen van Europa. 21 e jaar alweer van de hitlijst, aflevering 48. Vandaag dus 2 december 2011. In de lijst 18 stijgers, 3 blijven. 16 dollars. 3 nieuwe binnenkomers. En drie platen die er dan dus uit moeten. Rihanna, Men Down, Mika LmD, Elena. de Midnight Sun zijn de platen die verdwenen zijn. Lana Del Rey Videogames, daar, eh, die komt er straks aan, daar beginnen we dit uur mee. De snelste stijger, 10 plaatsen winst. Bruno Mars, Mary You, zakt R13. Langs genoteerden, dat zijn David Guetta, Sia, Titanium, James Morrison, Slave to the Music en Colvin Hour samen met Cleese en Bounce. Alle drie alweer 14 weken in de lijst te vinden. 2 december staat natuurlijk ook in de geschiedenisboeken 1409, de Universiteit van Leipzig. Een van de oudste universiteiten die wordt opgericht, of gesticht eigenlijk, worden universiteiten. Napoleon III, die wordt de keizer van Frankrijk op 2 december 1852. 1927, de Ford Motor Company presenteert de Ford Model A, dat ook op 2 december.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 Nickelback, When We Stand Together in de vijfde week omhoog, van 25 naar 17. Voor Lana Del Rey, Videogames. In de vierde week is zij de snelste stijgers, gaan namelijk van 28 naar 18 toe. Tweede blijven van vandaag is in handen van Flowrider. Ondertussen alweer acht weken in de lijst, en blijft zitten op nummer 16. Met haar single de Good Feeling. Oh, sometimes I get a good feeling. out of the bed like I won. Talk like the wind in my chest to that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. I'm a valley boy, plus way back. I got a feeling it's a rap. ASAP. Oh, sometimes I get a good beat No fear, go to sleep in the lion's den. That Dead en New Age. Vorige week nog terug te vinden op 23, deze week omhoog naar 15. En op 16 daarvoor dus blijven staan Flowrider en de Good Feeling. In de achtste week de tweede zittenblijver van vandaag. Nog één zitten blijven te gaan dus. En of dat de nummer 1 is, dat hoor je even voor de klok van 5 uur. Eerst gaan we op weg naar de top 10. We doen dat eerst even met de nummer 12. Van 19 omhoog naar 12 in de zevende week. Birdie, Skinny Love. And en A Skinny Love. Op nummer 20 deze week Broke Fraser Something in the Water. In de 13e week zakken zij twee plaatsen. De Red Hot Chili Peppers The Monarchy of Roses in de 5e week omhoog van 24 naar 19. Van 18 van 28 eh, naar 18 in de vierde week Lana Del Rey en de videogames. Nickelback When We Stand Together in de vijfde week omhoog van 25 naar 17. 16 blijven staan in de 8 week Flowrider, Good Feeling. Marlon Raudet, New Age in de 6e week omhoog van 23 naar 15. En van 6 naar 14 zakkend in de 13e week Gotcha Kimbra, Somebody That I Used To Know. Pitbull, Mark Anthony, Rain Over Me. In de 8 week zakken zij 5 plaatsen van 8 naar 13. En Birdie Skinny Love dus in de 7e week omhoog van 19 naar 12. Zakkend van 7 naar 11 in de 10e week Jason Derulo, It's A Girl. En de top 10, die beginnen we ook met de nummer 10.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 Vorige week stonden zij nog wel op 4. Deze week dus een plekverlies. 9 weken staan ze in de lijst. Ze wachten nog steeds om de nummer 1 van Europa te worden. Tiny en Leek. En keep waiting. top 5 deze week maar één plaat die een stukje zakt. En dat is deze van Tidy Lee. Kid Keep waiting. Zak het van 4 naar 5. Snow Patrol This Is Everything You Are gaat trouwens de andere kant op. Die gaat van 5 naar 4. Dat is ook twee weken korter pas in de lijst. 7 weken voor Snow Patrol. Straks we Starship en Sabi. You Make Me Feel. We maken trouwens een grote sprong hoor. Vijf weken in de lijst van 11 omhoog in één keer naar 3. Nu dus eerst Snow Patrol. This Is Everything You Are.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 schip van de Euro Breakdown, Cobra Starship en Shabi You Make Me Feel. In de vijfde week omhoog van 11 naar nummer 3. Vorige week op nummer 3, deze week een plek verder omhoog. Dat gaat Ina samen met Gwan Megan Un Momento. Acht weken in de lijst van 3 omhoog, dus naar nummer 2. Zometeen voor jou de nummer 1 van Europa. Voor de mensen die een beetje meegeluisterd hebben, die weten wel welke plaat er nu weer bovenaan staat. Die dus straks eerst Ina vorige boven aan de lijst van Europa. Rihanna, Calvin Harris, We Found Love. 10 weken in de lijst en nog steeds dus bovenaan. Voor Ina Guam, Megan Un Momento 2. 3 is er voor Cobra Starship Sabi. You Make Me Feel. Snow Patrol, This Is Everything You Are. and Tidy and Leak, Keep Waiting. We maken het op 5 weer helemaal compleet. Wil je de lijst nalezen? Dat kan. Hij staat straks weer op internet. www.zfmzandvoort.nl Daar kan je ze alle 40 nog een keer zien. En mocht je nou vrijdag geen tijd hebben om te luisteren, op zaterdag doen we het gewoon nog een keer.